Het probleem lijkt zich vooral voor te doen op bedrijfscomputers die draaien op Windows XP, maar er zijn ook meldingen dat computers van consumenten zijn getroffen. PC's waarop de update is geïnstalleerd blijven zichzelf opnieuw opstarten. Op de website van McAfee staat een oplossing om de problemen te verhelpen. De Tweede Kamer reageert kritisch op het plan van minister De Jager... om gezinnen een minder hoge hypotheek te geven dan alleenstaanden. Vandaag presenteerde de Autoriteit Financiële Markten daar een gedragscode over... en de minister wil die overnemen. De AFM vindt dat huizenkopers meer tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden... door ze minder geld te laten lenen. De tophypotheek zou terug moeten van 125% naar 112% van de aankoopwaarde. En dat zou extra moeten gelden voor gezinnen. Verschillende partijen vinden dat de gezinssamenstelling geen rol mag spelen bij een hypotheek. Eurocontrol verwacht dat het vliegverkeer in Europa morgen weer volgens het normale schema verloopt. De Europese luchtverkeersleiding zegt erbij dat reizigers wel rekening moeten houden met vertragingen door aanloopproblemen en het wegwerken van de flinke achterstand. Volgens Eurocontrol gingen vandaag ruim 22.000 vluchten door, 6.000 minder dan op een normale woensdag. Oekraïne gaat fors minder betalen voor gas uit Rusland. Dat hebben de presidenten van beide landen afgesproken. In ruil voor het gunstige gastarief mogen de Russische marinebasis in de havenstad Sevastopol in Oekraïne langer open blijven. In het verleden hadden ruzies tussen beide landen over de gasprijs gevolgen voor de levering aan Europa. Bijna 80% van het Russische gas dat voor Europa is bestemd... loopt via leidingen in Oekraïne. Tot besluit het weer. Brede opklaringen bij een afnemende wind. Morgen flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Middagtemperatuur maximaal... buy me pearls. Take me on a cruise around the world. Baby, you know I'm worth it. In a lit by candles. Run my bubble bath. Make love tenderly to last and last. Baby, you know I'm worth it. Wanna please, wanna keep, wanna treat your woman right. Not just do she's worth your time.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 Het probleem lijkt zich vooral voor te doen op bedrijfscomputers. Die draaien op Windows XP. Maar er zijn ook meldingen dat computers van consumenten zijn getroffen. PC's waarop de update is geïnstalleerd blijven uit zichzelf opnieuw opstarten. Op de website van McAfee staat een oplossing om de problemen te verhelpen. Er komt een aparte kinderombudsman. In de Tweede Kamer is voldoende steun voor het plan van PvdA-Kamerlid Ariep. Aanvankelijk vond het CDA dat de bestaande ombudsman ook de belangen van kinderen zou moeten behartigen. Maar die partij ging uiteindelijk toch akkoord. Internationaal was aangedrongen op de komst van een aparte kinderombudsman. De meeste andere westerse landen hebben er al één. Het vliegverkeer in Europa verloopt morgen weer volgens het normale schema, verwacht de Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol. Die zegt erbij dat reizigers wel rekening moeten houden met flinke vertragingen. Er zijn aanloopproblemen en er moet een flinke achterstand worden weggewerkt. De Tweede Kamer is kritisch over het plan van minister De Jager om gezinnen een minder hoge hypotheek te geven dan alleenstaanden. Verschillende partijen vinden dat de gezinssamenstelling geen rol mag spelen bij een hypotheek. Minister De Jager wil de tophypotheek terugbrengen van 125% naar 112% van de aankoopwaarde. En dat zou extra moeten gelden voor gezinnen. Basisscholen hebben vorig jaar 28 miljoen euro te veel gekregen van het Rijk, veel meer dan een jaar eerder. Dat komt doordat de scholen vorig jaar twee keer zoveel fouten hebben gemaakt bij het aanmelden van leerlingen. Scholen krijgen bijvoorbeeld meer geld voor een leerling als de ouders laag zijn opgeleid. In de Champions League heeft Bayern München de eerste halve finale wedstrijd tegen Olympique Lyon met 1-0 gewonnen. Arjen Robben